Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Israëlische stad Jeruzalem zijn minstens zeven mensen gewond geraakt toen een bus werd beschoten. Ook zou er zijn geschoten bij een parkeerplaats. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, onder wie een zwangere vrouw. De politie houdt rekening met een terreuraanslag. De man die het vuur opende is gevlucht. De politie in Israël onderzoekt of er nog andere schutters bij betrokken waren. Schrijver Salman Rushdie is een dag nadat hij werd neergestoken van de beademing af en aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn literair agent aan persbureau AP. Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in de Amerikaanse staat New York neergestoken. Hij liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is meteen na het incident opgepakt. Hij is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Uit analyses van zijn sociale mediaprofielen blijkt dat de verdachte sympathie heeft voor het Shiïtisch extremisme. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben ruim 200 mensen vannacht buiten geslapen. Ze konden niet meer doorstromen naar een andere opvanglocatie. Het was een van de drukste nachten bij het aanmeldcentrum. Alleen halverwege juli sliepen meer mensen buiten. Het COA noemt de situatie zeer zorgelijk. Het aanmeldcentrum is al maandenlang regelmatig overvol... Een nacht eerder sliepen al zo'n 40 mensen buiten, maar dat was vrijwillig en niet omdat er geen plaats was. Bij een tankstation bij het Limburgse Wittem is een man onder zijn eigen auto terechtgekomen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens persbureau ANP viel hij uit zijn rijdende auto en kwam hij daarna onder het voertuig terecht. De brandweer haalde de man onder zijn auto vandaan, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer opnieuw een zonnige dag bij 30 tot 34 graden. Door een hogere luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen. Na het weekend iets lagere temperaturen en dan ook mogelijk wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Nog steeds is het erg druk op weg naar Zandvoort op de N200 vanuit Haarlem 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Oh, ooh, yeah. oh, oh. When I'm looking at you, I keep thinking, why can't she be like you? So I'm scheming, I can't go on like this.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 Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn En is de ruis te veel als je dat stil mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zoveel nog te vieren dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer, want als jij nog steeds je schaam.